was het slachtoffer van iemand die in de gevangenis had moeten zitten. Dat meldt het programma Nieuwsuur. De verdachte zat een straf van vijf jaar uit, maar was tijdelijk met een enkelband in een half open instelling geplaatst. Hij moest terug naar de gevangenis, maar liep weg. De enkelband had hij doorgeknipt, toch ging niemand bij justitie actief naar hem op zoek. Bij de formatiebesprekingen is een akkoord bereikt over de invoering van minimumstraffen. Dat melden bronnen in Den Haag. VVD, CDA en PVV zouden de rechter aan een ondergrens willen binden bij criminelen die voor de tweede keer in de fout zijn gegaan. Eerst werd gedacht aan minimumstraffen in alle rechtszaken, maar daar zaten te veel haken en ogen aan. Oud-minister Roger van Bokstel wil lijsttrekker worden voor D66 bij de Eerste Kamerverkiezingen. Hij zegt dat zorgverzekeraar Mensis, waar hij bestuursvoorzitter is, zijn kandidatuur heeft goedgekeurd. Ook het partijbestuur van D66 zou van Bokstel steunen. De Eerste Kamer wordt in mei volgend jaar gekozen door de nieuwe provinciale statenleden. De Groningse politie is uren bezig geweest met een dolgedraaide kapper. De man ging door het lint omdat hij na een huurconflict zijn pand moest ontruimen. Hij gooide de ruiten van zijn eigen zaak in, bekladde de muren en bekogelde mensen die met hem wilden praten. De politie sloot de winkelstraat af en leidde de stadsbussen om. Pas na urenlange onderhandelingen gaf de Groningse kapper zich over. In het KNVB-bekertoernooi is NAC Breda door naar de vierde ronde. Thuis werd met 3-1 gewonnen van VVV. FC Dordrecht zorgde voor een verrassing door eredivisieclub NEC uit te schakelen. In Dordrecht werd het 4-3. Het weer... Vanavond en vannacht buien, minima rond 13 graden.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 ti dico sì, ti dico che... Ho voglia di vivere. ZFM. After 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al 20 jaar. 20 jaar ZFM.